Vannacht bijna overal droog. Morgen weer buien en maximaal 11 graden. Dit was het. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat 130 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Die staan op de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knopend Ouderijn en Driebergen 8 kilometer. A15 Europort Rotterdam voor het knopend Vaanplein 6. Verder richting Gorkum bij Sliedrecht nog eens 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knopend Debrechtseplein 7. A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithoeven en Alwit Maarn 11 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Bij Maarn is de linkerrijstrook dicht. Verkeer richting Amersfoort-Zwolle kan eventueel omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. En verkeer vanuit Utrecht rijdt om via Barneveld naar Apeldoorn, maar ook daar staan lange files.